1 uur. Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. Italië heeft het Eurovisie Songfestival in Rotterdam gewonnen. De rockzanger kreeg van het publiek en de jury de meeste stemmen. Het land mag volgend jaar gastheer zijn van het festival. Jean-Guy Macroy zong namens Nederland en kreeg namens de jury wel wat punten... maar scoorde niet bij de televoting. Hij eindigde als vierde laatste. De Belgische voortvluchtige militair Jurgen Konings is door justitie in zijn land op de internationale opsporingslijst van Interpol gezet. Hij wordt gezocht voor dreigen met een terroristische aanval op personen en op de regering. Konings had het onder meer op viroloog Mark van Ranst gemunt. De Belgische politie en het leger zochten afgelopen dagen naar hem... in een nationaal park vlak over de grens met Limburg. Maar daar zijn ze mee gestopt. Het ziet er niet uit dat ze hem daar gaan vinden, zegt het Belgische OM. In Congo is een vulkaan uitgebarsten. Inwoners van de stad Goma, die 10 kilometer van de vulkaan ligt, ontvluchten de stad. De regering heeft een evacuatieplan in werking gesteld. De lavastroom heeft inmiddels het vliegveld van Goma bereikt. De Niragongo is een van de actiefste vulkanen ter wereld. Bij de vorige uitbarsting in 2002 kwamen 250 mensen om. Vakbond CNV Onderwijs is kritisch over de volledige heropening van de middelbare scholen vanaf 31 mei. De bond zegt signalen te hebben dat docenten vaak geen anderhalve meter afstand kunnen houden tot de leerlingen. Ook zou de ventilatie vaak een probleem zijn. Als scholen niet aan de veiligheidseisen voldoen, zouden niet alle leerlingen tegelijk naar school moeten komen, zegt de bond. Scholenkoepel de VO-raad is positiever en zegt dat docenten met een kwetsbare gezondheid afspraken met hun werkgever kunnen maken over de manier waarop ze lesgeven.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 Want ik, ik ben de wind in je rug die je draagt als het water aan je lippen staat. En ik, ik ben de weg die je wijzen zal. Als de moed verdwijnt, raak je mij niet kwijt. zag niet wat je had verwacht en hoe ver de afstand je tot nu toe heeft gebracht. Maar je begrijpt het pas beter als je kunt kijken met je hart. En weet dat ik met je meekijk elke dag. Want ik, ik ben het licht in het donker. Ik ben de stilte die je hoort als het antwoord dan vanzelf komt.